Hij ontvangt achtereenvolgens Hans Hille, die minister van Defensie wordt, Uri Roosentaal, de beoogd minister van Buitenlandse Zaken, en Ben Knapen, die op datzelfde departement staatssecretaris wordt. Rutte kiest vooral voor ervaring. Zijn ministersploeg zal naar verwachting bestaan uit vier bewindslieden uit het vorige kabinet. Verhagen, Donner, De Jager en Van Bijsterveld. En twee oud-bewindslieden, Kamp en Schults van Hagen. Verder telt het kabinet waarschijnlijk twee Eerste Kamerleden, Hille en Roosentaal, en twee Tweede Kamerleden, Rutte zelf en Schippers. Tot slot lijken twee oud-burgemeesters minister te worden, Opstelten en Leers. Bij de lidstaten van de VN leven nogal wat misverstanden over de sluiting van het Joegoslavië-tribunaal. Dat heeft de president van het tribunaal Robinson gezegd bij de presentatie van zijn jaarverslag. Het speciale hof in Den Haag had eigenlijk eind dit jaar dicht moeten gaan, mede vanwege de hoge kosten. Maar Robinson denkt dat die pas eind 2014 klaar is. Hij wees de lidstaten erop dat de duur van een proces niet makkelijk te voorspellen is en dat rechters hun werk moeten kunnen doen zonder tijdsdruk. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag begon in 1993 en heeft sindsdien 126 mensen veroordeeld. 13 zaken lopen nog, waaronder die tegen de voormalige Bosnisch-Servische president Karadzic. Het Nederlands elftal heeft ook zijn derde EK-kwalificatiewedstrijd gewonnen. In Chisinau werd het 1-0 tegen Moldavië door een doelpunt van Huntelaar. In de andere wedstrijd in de pool won Hongarije met 8-0 van San Marino. Hongarije staat nu derde met zes punten uit drie wedstrijden. Oranje heeft er negen uit drie. Zweden is tweede met zes uit twee. Dinsdag spelen Nederland en Zweden tegen elkaar in de Amsterdam Arena. Het weer, het is nevelig. In Limburg kan een lokale mistbank ontstaan.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 Did you know about the fantasies I had? And where the answers won't come around, I blame myself. photographs. I guess I never learned about. the bottle